Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het openbaar vastgoedfraudeproces straffen geëist tot zeven jaar. De hoogste straf is geëist tegen oud-directeur Van Vlijmen van het Bouwfonds. Zijn collega's Lambert en Hakstegen moeten wat het OM betreft vijf en vier jaar de cel in. Voor oud-directeur Frenken van het Philips Pensioenfonds werd vijf jaar geëist. De bij elkaar elf verdachten staan terecht voor onder meer verduistering, witwassen, omkoping en deelnemen aan criminele organisatie. De Eerste Kamer gaat een onderzoek instellen naar privatisering van overheidsdiensten. Dat onderzoek moet uitwijzen wat die privatisering de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Het CDA en de PVV wilden geen onderzoek, de VVD ook niet, maar verzetten zich er uiteindelijk niet tegen. Initiatiefnemer voor het plan is de ChristenUnie. De bestuursvoorzitter van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Noorten Albayrak, is op non-actief gesteld. Dat heeft de Raad van Toezicht besloten in overleg met verantwoordelijk minister Leers. Albayrak zou verkeerde informatie hebben aangeleverd over haar inkomen. Via de NOS kwam naar buiten dat de bedrijfscultuur in de top van het COA ernstig is verziekt. En dat veel medewerkers moeite hebben met haar stijl van leiding geven. Zo wilde Albayrak een duurdere dienstauto dan was toegestaan en verdiende ze meer dan de balken en de norm. Door de krachtige orkaan die de Filipijnen heeft getroffen zijn zeker twaalf doden gevallen. De meeste van hen vielen in de hoofdstad Manila. Die stad is grotendeels onder water gelopen. Overheidskantoren, scholen en universiteiten zijn gesloten. Op sommige plaatsen staat het water tot borsthoogte. In totaal zijn op de Filipijnen meer dan 100.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Op veel plekken in het land staan wegen onder water en zijn vluchten geschrapt. Het weer... Op steeds meer plaatsen zon, temperatuur van 18 tot 24 graden. Morgen opnieuw volop zon en zomers warm. Dit was het en. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.